Drie uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de VS is een vrouw aangehouden voor het versturen van een gifbrief naar president Trump. Amerikaanse media melden dat ze werd gearresteerd toen ze vanuit Canada de VS wilde binnenkomen. Volgens een functionaris had ze een vuurwapen bij zich. De brief voor Trump werd afgelopen week ontdekt bij een controle die wordt gedaan voordat brieven in het Witte Huis terechtkomen. In de brief zat het gif ricine, dat binnen een paar dagen dodelijk kan zijn. Een bedrijf uit Wageningen levert geavanceerde surveillance-technologie aan Chinese veiligheidsdiensten, meldt Amnesty International. Ook twee ondernemingen uit Zweden en Frankrijk zouden zulke systemen leveren. Volgens Amnesty lopen de bedrijven een groot risico om bij te dragen aan mensenrechten schendingen in China. Het Wageningse bedrijf zegt emotieherkenningssoftware te hebben verkocht aan Chinese universiteiten die het zouden gebruiken voor gedragsonderzoek. Amnesty wil een Europees verbod op de export van dit soort systemen. In zes regio's in de Randstad moesten horecagelegenheden om 1 uur dicht... als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen. Om middernacht mochten ze al geen nieuwe klanten meer binnenlaten. De nieuwe maatregelen gingen gisteravond in... als gevolg van het sterk opgelopen aantal coronabesmettingen. Ook voor groepen gelden nieuwe regels. De maximale grootte daarvan is teruggebracht van 100 naar 50. In Groot-Brittannië dreigt een nieuwe lockdown. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid staat het land op een kantelpunt. Als mensen de coronaregels van de overheid niet opvolgen... sluit hij een nationale lockdown niet uit. Het aantal besmettingen in Groot-Brittannië is de laatste weken fors toegenomen. Het weer. Het is helder en daardoor koelt het flink af. In het binnenland daalt de temperatuur de komende uren lokaal tot zo'n 5 graden.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 Vámonos pa'lante, que nadie nos está viendo Y si no me conoce, nos vamos conociendo Y sé que suena loco, pero me gusta tanto un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para cine. Vamos a dar un beso que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos ganas si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract.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 het NOS nieuws van...